uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lukt de brandweer niet om een ondergelopen parkeergarage in permanent leeg te pompen. Daarom gaat het waterschap helpen. De garage in Noord-Holland liep vanochtend vol met water door heftige buien. De veiligheidsregio legt uit hoe het mis kon gaan. De parkeergarage ligt onder eh, eh, het grondniveau. En daar liggen wat roosters. Aan de andere kant is water. En het water, wat natuurlijk gestegen is door de regenval strook nu in de parkeergarage. Er staat ongeveer 75 centimeter water, dus dat is best veel. Waarschijnlijk zijn alle auto's die erin staan toten los... en kan het nog dagen duren voordat al het water weg is. Nu hebben vooral Drenthe, Overijssel en Gelderland te maken met zware bijen. Bij een treinongeluk in Pakistan zijn minstens 30 mensen om het leven gekomen. Ook vielen er 80 gewonden. 10 wagons van de passagiers zijn ontspoord. Nou, wat er gebeurde weten we nog niet... Wel is bekend dat het Pakistaanse spoor oud is en slecht onderhouden. Twee zussen uit Den Haag hebben van jeugdbescherming allebei een schadevergoeding gekregen... omdat ze zijn mishandeld door hun ouders en daar niet goed tegen zijn beschermd. En dat terwijl er de afgelopen twaalf jaar meerdere keren medewerkers van jeugdbescherming over de vloer kwamen. Voor de zussen voelt deze schadevergoeding als erkenning. We hebben echt hier vier jaar lang voor gevochten. En eh, uiteindelijk hebben ze, toch, hebben ze toch toegekend en erkend dat er hele grove fouten zijn gemaakt. Het zal natuurlijk niet de, de, de littekens eh, laten verdwijnen, maar het zorgt er wel voor dat wij een stapje verder kunnen komen in het leven. Het is voor zover bekend de eerste keer dat slachtoffers van kindermishandeling een schadevergoeding krijgen van een jeugdbeschermingsorganisatie. De politie in Gouda rukte massaal uit omdat er een voet uit een vuilniszak stak. Zorgde even voor grote schrik natuurlijk, maar gelukkig bleek het achteraf te gaan om een afgedankte sekspop. Agenten hebben de pop netjes opgeruimd en konden er uiteindelijk om lachen, maar er is nog wel een andere kant aan dit verhaal. Degene die als eerste voet zag heeft er namelijk een aardige trauma aan overgehouden. Moraal van het verhaal, gooi je afval, hoe specifiek of bijzonder ook, in de prullenbak of laat het ophalen door de gemeente.